Drie uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. China geeft toe dat het land tekort is geschoten bij de bestrijding van het coronavirus. De autoriteiten zeggen dat er lessen geleerd moeten worden van de gebeurtenissen van de afgelopen weken... en dat voortaan beter moet worden ingegrepen bij noodsituaties. Verder vindt een overheidscommissie dat de handel in verboden diersoorten snel moet worden aangepakt... Vermoed wordt dat de uitbraak van het coronavirus in december is begonnen op een vismarkt in de stad Wuhan. De kans is groot dat het virus afkomstig is van vleermuizen. Intussen is het dodental in China gestegen naar 425. Steeds meer gemeenten schaffen de hondenbelasting af. Uit cijfers van het CBS blijkt dat iets meer dan de helft van de gemeenten de belasting nog heft. Tien jaar geleden was dat nog ruim 70 procent. Doordat steeds meer gemeenten geen hondenbelasting meer innen... dalen ook de inkomsten van 65 miljoen euro in 2015... naar ongeveer 51 miljoen dit jaar. Vier maanden na de verkiezingen heeft Kosovo een nieuwe regering. Het parlement heeft zijn steun gegeven aan een nieuwe coalitieregering van premier Kurti. De leider van de linksnationalistische zelfbeschikkingpartij kondigde een nieuw tijdperk aan... waarin geen plaats meer is voor corruptie. Ook wil hij bezuinigen op het overheidsapparaat. Een meisje van 17 uit Utrecht doet voor Griekenland mee aan het Eurovisie Songfestival. De Grieks-Nederlandse Stefania Liberakakis zingt in mei het nummer Supergirl. Ze komt uit in de tweede halve finale. Liberakakis deed onder meer eerder mee aan de Voice Kids en het Junior Eurovisie Songfestival. En ze zong bij Kinderen voor Kinderen. Het weer, de regen in het midden en zuiden trekt weg.